Ik heb hier ook mensen gesproken die zeiden dat eh, zeg maar de afgelopen nacht... Eh, het aantal aanvallen, het aantal explosies nog nooit zo groot is geweest... sinds het begin van de oorlog. Dus daar blijkt ook al uit dat, eh, nou ja, dat de Russen zich niet aan de afspraken houden. Ik hoor het nu zelf. Op afstand het gerommel van artillerie, het gerommel van luchtafweergeschut... en af en toe een wat luidere explosie. Rusland zegt dat Oekraïne na hun gesprekken van gisteren wel bereid is hun eisen te accepteren. Zoals dat Oekraïne niet meer zal proberen om onderdeel te worden van de NAVO. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn meer vrouwen in de raad gekomen. 37% van de raadsleden is vrouw. Vier jaar geleden 31%, zegt de actiegroep Stem op een vrouw. Op veel plekken haalden vrouwen door voorkeurstemmen een zetel. Een Engelse voetbalsupporter van 19 moet zes weken de cel in. Hij slingerde afgelopen zomer een racistische tweet de wereld in over Marcus Rashford. Deed hij omdat de voetballer een penalty had gemist voor Engeland in de EK-finale tegen Italië. En pak je winterjas en handschoenen maar weer uit de kast. Want vanaf morgen is het bibberen en glijden. KNMI waarschuwt voor sneeuw, dus pas goed op als je de weg op gaat. Morgenmiddag geldt er code geel. Je zou dan beter kunnen denken aan de slee, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke. Al is het maar voor de vrijdagochtend want dan is er best kans dat er in het midden en het zuiden van het land... zo'n 2 tot misschien wel 7 centimeter sneeuw ligt. Morgenmiddag is er eerst wat natte sneeuw, vooral in het noorden en het midden van het land. En als het morgenavond wordt en wat verder afkoelt... dan gaat die natte sneeuw over in sneeuw die ook echt blijft liggen. En dan nog het weer. Voor nu een mix van zon en wolk en op de meeste plaatsen droog. Morgen dus kans op wat regen en natte sneeuw. En het is ook koud, maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.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 You know emoji, got emoji. Ah, you know emoji. On my hands only, show me a little bit, a little bit. I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide.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 Dat zegt Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Ze zei dat de beschuldigingen nog worden onderzocht, maar dat ze wel geloofwaardig zijn. Burgemeester De Pla van Breda is niet blij dat de proef met legale wietteelt is uitgesteld. Die zou dit jaar beginnen, maar dat wordt nu niet eerder dan april volgend jaar. Onder meer doordat de selectieprocedure voor de telers langer duurt dan verwacht. Drie woningcorporaties in Breda en Den Bosch zijn slachtoffer geworden van een cyberaanval. Sinds afgelopen weekend liggen de websites plat. En ook per mail en telefonisch zijn de corporaties nauwelijks bereikbaar. Het weer, vannacht regen of natte sneeuw. Morgen overdag hooguit 4 graden en winterse neerslag. zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei.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 Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.